Uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het aantal gevallen van kinkhoest in Nederland is in 10 jaar niet zo hoog geweest als nu, dat zegt het RIVM. In de eerste maanden van dit jaar zijn er ruim 7000 besmettingen gemeld, waaronder 375 baby's. Het RIVM vertelt waardoor die stijging komt. Na corona dat we een tijd hebben gehad waarin mensen minder contact met elkaar hebben gehad. En daardoor hebben ze niet de, nodige boosting van hun afweer tegen eh, de kinkhoestbacterie gehad kinkhoest geeft, vaccinatie geeft afweer, maar ook een natuurlijke infectie geeft afweer. Maar die is helaas niet levenslang, dus die neemt met de tijd af. En ook laten ouders minder vaak hun kinderen inenten tegen kinkhoest. Gezondheidsexperts noemen het belangrijk om dat wel te doen, om uitbraken te voorkomen. In Groot-Brittannië zijn voor het eerst illegale immigranten opgepakt, zodat ze naar Rwanda kunnen worden gebracht. Vorige week werd een wet die dat mogelijk maakt goedgekeurd. De Britse premier hoopt dat zijn land daardoor minder migranten aantrekt. Onder meer de VN en mensenrechtenclubs hebben veel kritiek op dit plan. Maar de vandaag opgepakte mensen zouden binnenkort al naar Rwanda vliegen. Belastingaangifte doen is helemaal hot in happening. In de eerste twee maanden dat het kon deden zo'n 10 miljoen mensen het al. En dat zijn een half miljoen mensen meer dan vorig jaar. Het ging meestal snel en zonder grote problemen. Een paar honderdduizend mensen hadden wel wat hulp nodig bij hun aangifte. Bijvoorbeeld via de belastingtelefoon of bij de biep. En Adrian Newey vertrekt bij Red Bull Racing. Hij is de topontwerper die onder meer achter de auto van Max Verstappen zit. En hij was heel belangrijk voor het team, zegt deze Formule 1-kenner. Hij heeft daar 19 jaar gewerkt. Het was één groot, eh, ja, groot team als het ware die, die goed samenwerkte. Daardoor is dit succes ook ontstaan. Natuurlijk ook door Max Verstappen. Maar de combinatie klopte gewoon helemaal. En het kaartenhuis begint wel een heel klein beetje in te storten nu, denk ik. Eh, dit kan ook een reden zijn dat eh, Max ook nu verder gaat kijken en gaat praten met andere teams. En het is niet duidelijk waarom Nui vertrekt. Het kan zijn dat hij met pensioen gaat, maar er wordt ook volop gespeculeerd dat hij naar een ander team gaat. Bijvoorbeeld dat van Ferrari. Het weer dan nog. Het blijft op de meeste plekken lekker zonnig bij een graad of 25.